Zonder jou kan ik niet leven. Zonder jou kan ik niet zijn. Want je bent mijn leven steeds voor mij. Alleen alles wil ik jou wel geven. goed dat ik je lief had. Maar je hebt me pijn gedaan. Zonder jou kan ik niet leven. Maar je trekt het je niet aan. Zonder jou kan ik niet leven. Zonder jou kan ik niet zijn. Want je bent mijn leven, steeds voor mij. Alleen alles wil ik jou wel geven. stage for me.